Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Vanaf volgende week zaterdag is het verplicht om een corona-toegangsbewijs te hebben... voor een bezoekje aan onder meer het restaurant, de bioscoop of een theater. Ondanks stevige kritiek heeft een meerderheid van de Tweede Kamer... de nieuwe coronamaatregel toch goedgekeurd. Op een terras is een QR-code straks niet nodig. Critici vinden dat mensen die niet zijn gevaccineerd... door het coronatoegangsbewijs worden gedwongen om toch een inenting te halen. Opnieuw pleit een meerderheid van de Tweede Kamer voor een hoger salaris voor zorgpersoneel. Partijen hopen dat het kabinet nu wel overstag gaat... omdat ze een plan hebben om aan de benodigde 600 miljoen euro te komen. De partijen willen een hogere heffing op de winst van bedrijven. Premier Rutte zegt dat hij niets ziet in een structurele salarisverhoging. De gemeente Haarlem heeft een dwangsom van 2500 euro opgelegd aan een theater. Dat organiseerde afgelopen avond een voorstelling van Theo Maassen voor een volle zaal... terwijl volgens de coronaregels maar twee derde van de stoelen bezet mag zijn. Honderden zangvogels zijn tijdens de jaarlijkse vogeltrek in New York tegen wolkenkrabbers gevlogen. Op beelden van de Amerikaanse vogelbescherming is te zien dat de straat en stoep voor de torens van het One World Trade Center bezaaid zijn met dode vogels. Het is geen nieuw fenomeen, maar dit jaar zijn het wel meer vogels dan in andere jaren. Waarschijnlijk vlogen veel vogels deze week lager vanwege een storm. In de Europa League heeft PSV de eerste wedstrijd in de pool gelijk gespeeld tegen Real Sociedad uit Spanje. En in de Conference League speelde AZ in Denemarken ook met 2-2 gelijk tegen Randers FC. Eerder op de avond won Vitesse in hetzelfde toernooi al met 2-0 van het Sloveense Mura. Het weer, het is een graad of 10. Hier en daar kan wat mist ontstaan. In de loop van de ochtend meer zon, al blijft het op sommige plaatsen lange tijd grijs.